Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Obama is de conferentie tegen de verspreiding van kernwapens afgesloten. De 189 landen die het non-proliferatieverdrag hebben ondertekend... zijn het eens geworden over een slotverklaring. Daarin staat dat de vijf officiële kernstaten, de VS, Rusland, Groot-Brittannië, Frankrijk en China, sneller werk zullen maken van het terugbrengen van hun kernwapenarsenaal. Ook is afgesproken dat de VN-secretaris-generaal in 2012 een conferentie belegt over een kernwapenvrije zone in het Midden-Oosten. De non-proliferatieconferentie wordt eens in de vijf jaar gehouden. In 2005 konden de landen het niet eens worden en eindigde de bijeenkomst zonder slotverklaring. Minister Verhagen van Buitenlandse Zaken zegt tevreden te zijn dat er na tien jaar weer een actieplan ligt. President Obama stuurt extra hulptroepen naar de Amerikaanse kustgebieden die met olie zijn vervuild. Dat kondigde hij aan tijdens een bezoek aan de zwaar getroffen staat Louisiana. Het aantal mensen dat belast is met het opruimen van de olie wordt verdrievoudigd. Obama garandeerde de bevolking van Louisiana dat hij hen niet in de steek zal laten. Ook niet als de media aandacht voor de olieramp afneemt. Dit weekend wordt duidelijk of het werkelijk is gelukt het olielek te dichten. De afgelopen weken is 148 miljoen liter olie in zee gestroomd. Bij het opruimen daarvan krijgen de Amerikanen hulp uit Nederland. Rijkswaterstaat stuurt zes speciale veegarmen naar de Golf van Mexico om de olie uit zee te halen. Op Roland Garros is titelverdedigster Svetlana Kuznetsova uitgeschakeld. De Russische tennister verloor in drie sets van haar landgenote Maria Kirilenko. Eerder op de dag verloor Timo de Bakker in de derde ronde in vier sets van de Fransman Tsonga, die als achtste is geplaatst. De Bakker was in Parijs de laatste Nederlander in het enkelspel.